Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse branchegenoot PPG in te gaan, zorgvuldig en op basis van de feiten genomen. Dat zei president-commissaris Burgmans van AXO vandaag tegen de rechter. Aandeelhouders hadden AXO voor de rechter gesleept omdat ze vinden dat AXO met de Amerikanen moet gaan praten. Ze willen Burgmans weg hebben, omdat ze hem ervan verdenken dat hij persoonlijk de deur naar de Amerikanen dichthoudt en zo de aandeelhouders benadeelt. PPG wil AXO overnemen en heeft daar veel geld voor over. AXO zegt dat het in zijn eentje verder wil. De storing aan de brug op de afsluitdijk is naar verwachting pas morgen na de ochtendspits verholpen. Eerder vandaag was de afsluitdijk in de richting van Noord-Holland een tijd lang afgesloten, omdat de draaibrug bij Kornwerderzand niet wilde sluiten. De storing aan de draaibrug is veroorzaakt door warmte. Rijkswaterstaat stelt dat te laat is begonnen met koelen van de brug. Het verkeer vanuit beide richtingen wordt bij de brug over één rijbaan geleid, die in tweeën is gedeeld. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn weigert mee te werken aan een onderzoek van de Senaat naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, melden Amerikaanse media. Hij zou zich beroepen op het vijfde amendement van de grondwet, dat voorschrijft dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen. Flynn is een van de belangrijkste getuigen in het onderzoek van de Senaat naar mogelijke geheime samenwerking tussen het Kremlin en Trumps campagneteam. Spoorbeheerder ProRail heeft vrijdag een trein die bij station Ede-Wageningen door rood reed met opzet laten ontsporen. Daardoor is voorkomen dat de trein op de hoofdbaan terecht kwam. ProRail maakte daarbij gebruik van een zogeheten ontspoortong. Dat is een soort noodrem in een wissel, waardoor de trein met opzet uit de rails kan lopen en niet verder gaat. In de sprinter zaten zo'n 25 mensen. Niemand raakte gewond. De trein reed op dat moment nog langzaam. Het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het helder bij minima van 8 graden. Morgen is er veel zon en temperaturen van rond de 20 graden.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 De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie Alco B. En het is weer gelukt hoor om weer een aantal filmtitels op te zoeken waar mooie muziek in zit. Eerste uur onder andere Sleepless in Seattle. Wie kent de film niet? Shaft, Batman, Cabaret, The Horseman en Machine of the Raven. En het tweede uur, ja, dan wordt het weer late night music. Romantische muziek, beetje klassiek, beetje jazz. Mooi, mooi, mooi. En mooi, dat geldt ook voor Andrew Crombs. En dat is de hit van de maand. En dan moet ik even kijken waar ik die heb staan. Andrew Crombs. Gaan we ze weer opzoeken. Ik heb hem gevonden. En dat is een nummer dat gaat over dirty rain. Als je eh, de milieuvervuiling uh, zijn gang laat gaan, niks aan het klimaat doet... dan gaat onze regen over een aantal jaren behoorlijk achteruit. En als de kinderen dan buiten gaan spelen, dan spelen ze in een hele smerige regen. En Andrew Cromps heeft daar een prachtig nummer over geschreven... Op, van zijn cd Canyons of Mind. Canyons of My Mind, cd 2017. En dat is in de maand mei de hit van de maand. Dirty Rain. ja, het valt goed uit bij eh, Andrew Kroms en eh, ja, Dirty Rain. Geweldig nummer, prachtig arrangement. Eh, kortom, een topplaat. Ik weet eigenlijk niet of hij in de hitparade komt. Maar dat gaan we vanzelf merken natuurlijk. Iets om meer van te horen van Andrew Kroms. Prachtige cd. Zeker een aanrader. Maar dan komen we bij de echte filmmuziek. En ja, we gaan het toch een beetje rustig houden in het begin. En er is een film die volgens mij iedereen gezien heeft. Het is een film uit 1993. En de titel is Sleepless in Seattle. En eh, ja, romantische film. Er eh, zit mooie muziek in. En van die muziek ga ik gewoon wat draaien.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 Why? uit Sleepless in Seattle. Eh, ja, prachtige klanken. En vooral deze uitvoering van Carly Simon is natuurlijk een nummer... wat door heel veel jazzmuzikanten eh, op de plaat is gezet. Maar deze uitvoering van Carly Simon mag er ook zijn. Die gebruikt ze dus in de film Sleepless. En daar zit nog meer mooie muziek in. En natuurlijk kunnen we niet om Jimmy Durant heen met zijn eh, specifieke stem. En het geweldige liedje Make Someone Happy. so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're, you're everything to fame. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her. Build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy too. Jimmy Durant, die wist het wel hoor. Maak iemand gelukkig, dan word je zelf ook gelukkig van. Is dat een waarheid? Ja, dat is een waarheid. En eh, probeer het, zou ik zeggen. En je merkt het vanzelf. Je gaat er beter van slapen waarschijnlijk. Of misschien beter van dromen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ben je een ochtendmens of een avondmens? Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Uh, eens even kijken, we zijn bezig met Sleepless in Seattle. Daar zit nog veel meer in.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 You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday. The music of the years gone by. Sometimes I wonder why spend the lonely night dreaming of a song.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 John. En die mag natuurlijk niet ontbreken. Making Whoopi. Bekend nummertje. the season, and that's the reason for making whoopee. little love nest down where the roses swing. Picture that same sweet They ain't the years can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. don't forget, folks. That's what you get, folks, for making whoopee. John en Ricky Lee Jones. Making Whoopi. En Dr. John is eh, eh, natuurlijk bekend van... Ja, volgens mij heeft hij meer dan 40 cd's gemaakt inmiddels. En een aantal cd's heeft hij gemaakt onder de fascinerende naam... Dr. John the Night Tripper. En de eh, cd The Sun, The Moon and Herbs is eigenlijk net opnieuw weer uitgebracht volgens mij. En daar speelt Eric Clapton op mee. En als je, zeker de, moeite waard. Maar we hebben het vanavond over filmmuziek. En dan kom ik bij een film die afgelopen zondag op televisie was. Een film uit 2000 eh, met eh, Samuel Jackson in de hoofdrol als Shaft. En dit is, eh, dit is het nummer Shaft, Isaac Hayes. Bekend nummertje. Mix. afgelopen zondagavond, gisteravond was deze film weer op televisie. Maar wel de uitvoering uit 2000 eh, met Samuel L. Jackson in de hoofdrol. En dit was natuurlijk de muziek uit de oude film uit 1971 van Isaac Hayes, Shaft. Een geweldig nummer. Eén keer gehoord, het blijft altijd in je herinnering zitten. Je herkent het meteen als je de eerste tonen alweer hoort. Ook vaak in andere films gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld aan de film Commitments, waarin dit nummer ook zat. En ja, heel veel andere films. Maar goed, eh, we gaan verder met het draaien van eh, bekende filmmuziek. En ik zag dat deze week ook weer de film Batman van stel gehaald is. Dan kunnen we natuurlijk niet achterblijven om het Batman-thema van Danny Elfman te draaien. Batman. Fascinerende muziek. Batman, the movie. Dit is ZFM. Ja, met CFM eh, Cinema gaan we altijd ook terug in de tijd. We hebben nieuwe films, maar we hebben ook oude films. En deze keer hebben we gekozen voor een film die heet Cabaret. Een film 1972, het in, het in Berlijn van 1930... treedt de Amerikaanse zangeres Sally Bowles regelmatig op in een nachtclub... Terwijl de macht van de nazi's groeit ontmoet Bowles allerlei verschillende mensen. Met twee van hen begint zijn relatie wat leidt tot een zwangerschap. Hoofdrollen uh, uh, Liza Minnelli, Michael York. En deze film draai ik enkele deuntjes en een paar hele bekende. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Macarena, bakkorrepang, bakkora tabakkorrepang. Die zoon zit niks, dat wordt koran, dat klinking, klinking sound. Kent niks, money money money Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan by a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round of that we both are sure being poor. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. money, money, money. Geld, geld, geld. Dat is nog heel belangrijk. Wie bepaalt het tegenwoordig? Als je dan de, de, een beetje de nieuwsberichten volgt... dan zie je dat de aandeelhouders tegenwoordig eigenlijk het aller, aller, allerbelangrijkste zijn. En dan gaat het natuurlijk altijd... die willen altijd meer geld zien. Kijk naar de banken, kijk naar de ak. Zo zou ik bijna weer zeggen. Maar nog één nummertje uit deze soundtrack. Uh, Cabaret. good is sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book, and the broom. It's time for Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile? have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out lying, like a queen. She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, What good is sitting all alone in your room? Hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. 1972, maar het blijft mooi. Liza Minnelli. En dan kijken we wat hier in de bioscoop draait. En dan zie ik dat dat de Boss Baby is. En dan gaan we iets uit Welcome to Baby Corp. draait in Circus Zandvoort eh, tot en met 24 mei. Woensdag dus om half vier de Boss Baby. missie onderneemt om de liefde van zijn ouders terug te winnen... ontdekt hij een geheim plan van de CEO van Puppy Co. Dat de liefdesbalans in de wereld wil verpesten. Aan de basis van de plannen staat een baby die doet alsof hij zijn nieuwe broertje is. Samen met zijn nieuwe broertje moet de jongen nu de plannen een halt toeroepen. Spannend! dit is CFM Cinema. En eh, we draaien filmmuziek. En deze muziek was van Hans Zimmer en kwam uit de Boss Baby. De Boss Baby draait momenteel in de uh, Circus Zandvoort de bioscoop hier. Ik zie verder nog woensdag om half twee de Smurven en het Verloren Dorp staan. Ik zie staan nog eh, de film Voor elkaar gemaakt dinsdag om acht uur. Morgen dus. En ik zie staan de filmclub Simon van Kolm met Hidden Figures. Nou, die muziek hebben we een tijd geleden gedraaid. Die draait op woensdag om half acht. Nou, we doen nog een klein stukje van uh, de Baby muziek Hans Ja, vanochtend toen ik eh, in de tv-gids keek... had ik even flink te smoor in. Want gisteravond was er een film op televisie geweest... die ik eigenlijk nog nooit gezien had... maar waar ik wel veel goede berichten over gelezen had. The Homesman heet die film, een western... met in de hoofdrol Tommy Lee Jones en uh, Hilary Swank. Omdat hun echtgenoten te laf en te egoïstisch zijn... werpt de alleenstaande pioniersvrouw Mary B. Cuddy... gespeeld door Swank zich op om drie dolgedraaide vrouwen... naar de beschaafde wereld terug te brengen waar ze beter verzorgd kunnen worden. Ze wordt erbij geholpen door de opportunistische uitvreter eh, George Briggs Jones. Ja, dan snap je het al, die gaan een spannende tocht tegemoet. Maar de muziek is van Melco, Marco Beltrami en daar gaan we nu naar luisteren. Titelmuziek. Homesman is een eh, ongewone western die eh, regelmatig van toon wisselt. Van sentimenteel naar burlesk naar ronduit griezelig. Maar altijd blijft boeien en gaandeweg zelfs gaat ontroeren. Dus ik zou zeggen, komt hij nog hier op de Nederlandse televisie... gluren naar die film The Homesman. En daarom nog een stukje On The Plains. kunst van filmmuziek is natuurlijk dat het ook eh, de beelden ondersteunt. En ja, dit zijn, het, is natuurlijk dreigende muziek. is Goed getroffen door Marco Beltrami. Eh, nog één stukje afzittoe muziek. mooi stukje werk van Marco Beltrami. De soundtrack de Homesman. Een western die helaas eh, gisteravond al op televisie was. Dus misschien komt hij nog een keer op Nederland. Hij is trouwens op BBC, maar misschien komt hij nog een keer op Nederland. Ja, dat vind ik een mooie gelegenheid om nog één bekend liedje uit de western te draaien. Uit uh, Cassidy en de Sundance Kid. Eh, B.J. Thomas. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleep sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worth plateau Thomas uit de eh, eh, prachtige film Butch Cassidy en the Sundance Kid. En dit is het melodietje Raindrops Keep Falling On My Head, gecomponeerd door Burt Bacharach. En dat hoor je aan het Burt Bacharach trompetje wat erin verwerkt zit. En eh, de beelden kan je altijd herinneren, want dat is dat fragment wordt in de film zit dan dat Paul Newman op die fiets rijdt en dan zit zijn vriendinnetje op het stuur. Mooie opnames. je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alco B. En we hebben wat ja, rustige muziek gedraaid, zou ik bijna zeggen. Maar het tweede uur wordt nog rustiger, romantischer... met muziek uit Dana Maison, die is op televisie geweest. Little Man, een splinternieuwe film. One from the Heart, muziek van Tom Waits. En, eh, The Weeping Meadow, Oblivion, uh, eh, Ex Machina... De Goeie et Dos, Franse film, prachtige film over een, eh, een orka-trainster die haar beide benen verliest. En dan een romantische film Un hero, discret. Nou, dat beloof wat. We gaan eruit met de, de muziek van de B-Movie Orchestra. tot aan de klok van tienen. I want it all. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire.